Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De kapitein van het Zuid-Koreaanse schip Sewol dat half april verging... heeft 36 jaar gevangenisstraf gekregen. Bij de ramp kwamen ruim 300 opvarenden om het leven. De bemanning verliet het zinkende schip... terwijl de passagiers te horen hadden gekregen dat ze in hun hut moesten blijven. De kapitein had de doodstraf kunnen krijgen, maar dat is dus 36 jaar geworden. De eerste lading met bagage van de rampvlucht MH17 komt waarschijnlijk komende week naar Nederland. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg gezegd in het tv-programma Pau. Het gaat onder meer om koffers en kleding. Het heeft volgens Albersberg zo lang geduurd om de spullen terug te brengen... doordat ze uitgebreid zijn onderzocht. De Belgische politicus Jean-Charles Luperteau is opgestapt na beschuldigingen van een zedenmisdrijf. Volgens Belgische media heeft hij als potloodventer minderjarige lastig gevallen. Nadat justitie bij hem huiszoeking had gedaan nam Luperteau ontslag als voorzitter van het parlement van Wallonië en als burgemeester van een Waalse gemeente. Dat hij opstapt eh, betekent volgens Luperteau niet dat hij bekend de arts die in New York werd behandeld voor ebola is genezen en mag het ziekenhuis uit. De 33-jarige Amerikaan zat sinds eind oktober in quarantaine. Hij had het virus opgelopen toen hij voor Artsen zonder Grenzen in Guinea ebola-patiënten behandelde. Hij heeft geen andere besmet. President Obama zal actrice Meryl Streep en zanger Stevie Wonder onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom. Dat is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers. Ook schrijfster Isabel Allende en presentator Tom Brokaw krijgen de medaille. Volgens Obama hebben ze een buitengewone bijdrage geleverd aan de VS en de wereld. Ze krijgen de medaille op 24 november in het Witte Huis. Het weer droog met mogelijk nog nevel of mist. In de loop van de ochtend geregeld zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Vanmiddag wat meer bewolking en vanavond in het oosten kans op regen. Dit was het NOS Show.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 we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. Zandvoort ook op internet.